Kees Rood met het NOS-journaal. Johan Club niet zijn kant kiest. Gisteren werd bekend dat de Raad van Commissarissen zonder medeweten van Cruijff heeft besloten dat Louis van Gaal algemeen directeur wordt in Amsterdam. Cruijff noemt de gang van zaken onbeschoft. De andere leden van de Raad van Commissarissen steken volgens hem de hele club in de fik. De Rotterdamse hoogleraar Poldermans heeft mogelijk jarenlang gefraudeerd. Het Erasmus MC, waar hij is ontslagen, doet onderzoek naar het werk van de medicus in de laatste 8 tot 10 jaar. En volgens een woordvoerder zijn verschillende onderzoeksdata uit die periode niet terug te vinden. Ook zou hij gegevens hebben verzonnen. Poldermans zelf zegt dat hij zorgvuldiger had moeten zijn. Hij benadrukt dat er geen opzet in het spel was. De politie, het OM en de hulpverlening hebben het over, over het algemeen juist gehandeld... voorafgaand aan de moord op een echtpaar in Middelburg. Dat zegt een onderzoekscommissie. De ex-schoonzoon van het echtpaar wordt verdacht van de moord. Hij had eerder een zelfmoordpoging gedaan en zijn schoonouders bedreigd. De commissie vindt dat de politie de man daarna langer had kunnen vasthouden en verhoren. Al is het onzeker of de moorden daarmee hadden kunnen worden voorkomen. Drie Marokkaanse Nederlanders hebben een klacht tegen Nederland ingediend bij het VN-comité voor de Mensenrechten. De drie vinden dat de Nederlandse staat hen niet heeft beschermd tegen wat ze noemen de haatzaaierij door Geert Wilders. De gang van zaken rond de rechtszaak tegen Wilders, die eindigde in vrijspraak, zien de drie als een vrijbrief voor Wilders om migranten en moslims te blijven bestempelen als gevaar voor de samenleving. Het CDA heeft oud-minister Eurlings niet kunnen overhalen om de partij te gaan leiden. De Christendemocraten zijn hard op zoek naar een sterke figuur die de partij uit het slop kan halen. Eurlings zegt dat hij zeer tevreden is met zijn huidige baan bij de KLM en dat hij niet beschikbaar is voor de kiezingen in 2015. Het weer vanavond bewolkt, vannacht wordt het 3 tot 8 graden. Morgen overdag veel bewolking, maar later op de dag kan de zon nog even doorbreken. Het wordt dan een graad of 10. Dit, Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. De avondspits pakt toch drukker uit dan verwacht. Er staat nu 358 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 7 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Bunschoten 9 kilometer. Dat is een aanrijding. De linker reisschok is dicht. A2 Utrecht en Bos bij Waardenburg ook 9 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam. Langzaam rijden tussen Rijswijk en Zoeterwoude Rijndijk. Richting Den Haag staat bij Hoogmade 8 kilometer. Op de A7 Zaandam richting Hoorn bij de afwit Averhoorn 10 kilometer. Na een aanrijding is daar de linkerrijstrook dicht. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Reusveld en Knopend Watergaasmeer 14 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam voor het Knopend Kleinpolderplein 9. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knopend Gouwen 9 kilometer. A27 Utrecht Almere bij Beeldhoven 7. A27 Utrecht vreda bij Noordloos ook 7. A28 Utrecht Amersfoort bij Leuzen Zuid 7. En op de N15 Maasvlakte Rotterdam langzaam rijden tussen Afwit Brielen en Knopend Vaanplein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 at night And I can hear you calling What am I going to say? When our friends ask about you I guess I'll just pretend I'm better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 heb Terwijl ik nu alleen maar denk, ah, wat zij je ziel mijn wereld, zeg maar.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 your bone. Get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. it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 再着。 treated you right, babe So tonight we'll do it for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 van Zandvoort, op 106.9 CFFM Zandvoort ZFM Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux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 que je t'oublie. Écoute, ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. suivi un instant sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un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 Thank you.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 time this block and twist I've had enough mystery building it up But you're shooting me down But I'm already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 a man thank goodness we